Levi van Eck met het NOS-journaal. UNICEF zegt nog nooit eerder in het 75-jarig bestaan van de organisatie... een crisis te hebben meegemaakt die kinderen zo hard raakt als de coronacrisis. In een rapport schrijft UNICEF dat het aantal kinderen dat in armoede leeft... in nog geen twee jaar met 100 miljoen is toegenomen. Dat is een stijging van 10 sinds 2019... UNICEF waarschuwt dat het nog jaren kan duren voordat het aantal kinderen dat in armoede leeft weer terug is op het niveau van voor de pandemie. Kwetsbare jongeren zijn tijdens de coronapandemie meer gaan blowen, drinken en lachgas gebruiken. Dat schrijft Trouw op basis van een landelijk onderzoek. De toename komt bij een deel van deze jongeren door eenzaamheid, stress, angst of uit verzet tegen de coronamaatregelen. Uit het onderzoek blijkt verder dat het gebruik van ecstasy daalde... doordat het uitgaansleven grotendeels op slot ging. Het gaat Nederland waarschijnlijk lukken om driekwart van alle elektriciteit in 2030 duurzaam te laten zijn. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Nederland is opgedeeld in 30 regio's om te onderzoeken wat hun bijdrage kan zijn. En de plannen die ze hebben ingeleverd laten zien dat het energiedoel waarschijnlijk ruim wordt gehaald. Wel moet er genoeg draagvlak blijven voor wind- en zonneparken. Inwoners van Engeland moeten vanaf volgende week zoveel mogelijk vanuit huis werken. Ook moeten ze een coronatoegangsbewijs tonen om bij nachthoreca of bij grote evenementen binnen te komen. Volgens premier Johnson zijn er maatregelen nodig om de opmars van de Omicron-variant te stuiten. Deze week werd het dragen van mondkapjes in winkels en het OV ook al opnieuw ingevoerd in Engeland. Het weer. Vandaag schijnt de zon af en toe, maar er trekken ook enkele buien over het land. tot 4 tot 7 graden.